4 uur. Jan van der Putten met het NOS af van 60 uur. Het OM had 160 uur geëist. Een jaar geleden hield de militair een pistool in de richting van een collega. Het wapen ging af en de collega raakte gewond aan zijn arm. Volgens de rechtbank was het geen opzet, maar bracht de militair zijn collega wel in levensgevaar. Supermarkten Jumbo en Coop nemen bij de overname van de MT-supermarkten zoveel mogelijk van de 6000 medewerkers over. Dat heeft Jumbo-topman Van Eert gezegd tegen de NOS. Van Eert benadrukt dat hij niet kan garanderen dat alle werknemers mee kunnen komen. Vanochtend werd bekend dat Jumbo en op de 130 MT-supermarkten voor 410 miljoen euro overnemen van groothandel Sligro. Van Eert zegt dat hij in de toekomst nog verder wil groeien, maar dat marktleider worden geen doel op zich is. Jumbo is de tweede supermarktketen van Nederland achter Albert Heijn. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Blok, wordt woensdag beëdigd. Hij is de opvolger van Halbe Zijlstra, die drie weken geleden moest aftreden. In het vorige kabinet was Blok minister voor Wonen en Rijksdienst en later minister van Veiligheid en Justitie. De veiligheidsregio's zoeken uit wat er vanmiddag misging met het luchtalarm. De sirenes waren om 12 uur lang niet overal te horen. Een aantal veiligheidsregio's meldt dat er een technische storing was. Onderzocht wordt nog of die storing landelijk was. Op een begraafplaats in Lobit zijn afgelopen einde grafstenen vernield. Zeker acht grafzerken zijn kapot gegooid. En ook lagen er bierflesjes en glasscherven tussen de graven. Volgens omwonenden is het de tweede keer in ruim een jaar tijd... dat vandalen huishouden op de begraafplaats in Lobit.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 In de Randstad viel op de A4 Amsterdam-Den Haag 6 kilometer bij Zoeterwoude vanwege een ongeluk. Je kan die file ontwijken door via Wassenaar te rijden richting Den Haag over de A44 dus. A9 naar Alkmaar tussen Badhoevedorp en het Rotterpolderplein 20 minuten vertraging door een ongeluk. En eh, er zijn twee rijstroken dicht. En eh, rond Utrecht gaat het een hele drukke avondspits worden vanwege een ongeluk op de A28. Richting Amersfoort heb je een uur vertraging tussen Utrecht en Soesterberg. Er is maar één rijstrook open.